tussen 1976 en 1983... bij het foltercentrum van de militaire regering gewerkt. Daar werkte hij ook mee aan het met een vliegtuig in zee gooien van tegenstanders. De IVD heeft vijf jaar geleden nog een standaard veiligheidsonderzoek naar de piloot gedaan... maar vond geen bezwarende informatie. De Verenigde Staten kunnen onmogelijk alle problemen in de wereld in hun eentje oplossen. Daarom moeten alle wereldleiders zich samen inspannen om problemen en conflicten het hoofd te bieden. Dat zei president Obama in zijn eerste toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In zijn medenspeech toonde Obama zich bereid tot meer samenwerking dan zijn voorganger Bush met zowel de VN als andere landen. Overheidsinstellingen die rekeningen van bedrijven te laat betalen... moeten een boete krijgen, vindt staatssecretaris van Economische Zaken Heemskerk. Ook de Tweede Kamer wil dat. Het kabinet stelt voor dat als een overheidsinstelling 60 dagen te laat is met betalen... er een heffing van 2% op de rekening komt. De bouw van Europa's hoogste wolkenkrabber in Sint-Petersburg kan doorgaan. Het stadsbestuur heeft ingestemd met de plannen voor een nieuw kantoor van Gazprom dat bijna 400 meter hoog wordt. De toren komt in het historische centrum van Sint-Petersburg. De Verenigde Naties schrappen nu het schilderachtige centrum van Sint-Petersburg waarschijnlijk van de werelderfgoedlijst. Bij het WK wielrennen in Zwitserland heeft de Amerikaanse Kristen Armstrong de tijdrit bij de vrouwen gewonnen. In 2006 werd ze ook al wereldkampioene in het tijdrijden. Regina Bruins was de beste Nederlandse met de 15e tijd. Ellen van Dijk werd 20 e Het weer. Zon, maar ook wolkenvelden en plaatselijk wat lichte regen. Morgen eerst bewolking, later geregeld zon en opnieuw 19 graden.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 Flip flop tanks and some white sand. I know the perfect spot. Well, the sunset better set soon, so we can get in the mood. Things start getting all heated up when it starts getting cool. I'm de pen van Gary Lee Fox. U weet wel, de leadzanger van de formatie Resco Flats... hebben een cd uitgebracht op Lyric Street Records. Alweer even geleden. En dit was Summer Nights. En van Resco Flats ben je eigenlijk die hele mooie ballads gewend. Hè? Maar soms kunnen ze ook rocken.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 Vader en zoon, vader Wilfred en eh, zoon Jeffrey. Zij hebben een duo gevormd en die luisteren naar de naam Harmony Trail. Prachtige vocals hebben deze twee heren. Bucket Full of Beautiful. De dames van She Daisy. under the pillow. No wonder you're not breathing. You know you've got a million reasons. Get up, tell your toes the happy news. You got something better to do. Just make your mind up. fortune in the cookie is just a piece of paper. Life is a waiting elevator. Climb in and take it for a ride. Up or down, you get to decide. Just make of beautiful. Yeah, they're a bucket full of beautiful. Well, take off the bubble wrap, baby. Yeah, don't you be afraid of the bump, bump, bump, bump. Take a walk in the sunshine, shady, and just maybe you will get what you want. Just make your mind up, you don't want to wait. Kristen Osborne, zij heeft het geschreven. Hè? Maar ja, goed, zij is ook een eh, lid van She Daisy. En als je naar de cd's kijkt van eh, die formatie... dan zie je vaak haar naam terugkomen als songwriter. Chuck Howard, hij produceerde de cd voor Bombshell. Fight Like a Girl. and getting pushed to. station, she was invisible to them. She ran home crying, Why do they hate me? Mama wiped her tears and said, "Baby." to a mind 19 september was er in, eh, in Os, in Theater het Lampengiet, de Dutch Country Music Awards Gala. Wij waren daarbij aanwezig en eh, ik was echt verrast van deze show. Voorgaande jaren was de show, naar mijn mening, mag ik ook hebben natuurlijk, een beetje vlak, een beetje slapjes. Maar dit jaar stonden er weer artiesten waar ik van zei van, ja, daar kan ik naar luisteren en daar kan ik van genieten. Ook dit nummer werd ten gehoren gebracht, zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen. By the grace of God. Ik was verrast van de kwaliteit. Meen ik uit mijn hart. I can hear the neighbors, they're arguing again. And there hasn't been peace on our street since who knows when. I don't mean to listen in, but the shouting is so loud. I turn up the radio to drown it out. And silently I say a little prayer. natuurlijk heb ik hier eh, voor u het overzicht van eh, de nominaties en eh, daarbij ook de behorende winnaars. Savannah, die was maar liefst vier keer genomineerd voor een award en heeft er, nee vijf keer genomineerd voor een award en heeft er daar vier voor gekregen. Wim Pols was vier keer genomineerd en heeft drie awards gekregen. Hij was genomineerd voor Zanger van het Jaar, net als Frank Jansen, Wim van der Vliet, Marcel Smulders en Dick van Altena. En met uh, nou heel veel stemmen in zijn voordeel werd Wim Pauls gekozen als zanger van het jaar. Hij zingt hier de hits van Gene Autry. herd of cattle down from on Nebraska way. That's how I come to be in the state of Iowa. I met a gal in Iowa, her eyes big and blue. I asked her what her name was, she said Sioux City Sue. City Sue, Sue, City Sue. Your hair is red, your eyes are blue. I'd swap my horse and dog for you. Sue, City Sue, my Sue, City Sue. There ain't no gal as true as my sweet Sue, City Sue. I asked her if she had a bow. She said, yeah, quite a few. But still I started courting my sweet Susetti Sue. The first time that I stole a kiss, I caught her stealing too. I asked her, did she love me? She said, indeed I do. Susetti Sue, Susetti Sue. Your hair is red, your eyes are blue. I'd swap my horse and dog for you. Sue City Sue, my Sioux City Sue. There ain't no gal as true as my sweet Sioux City Sue. from Nebraska to find Sioux City Sue. I'm gonna robe and tie her up, I'll use my old lasso. I'm gonna put my brand on my sweet Sioux City Sue. Sioux City Sue, Sioux City Sue. Your hair is red, your eyes are blue. That's swap my horse and dog for. Sioux City Sue. my Sioux City Sue. There ain't no gal as true as my sweet Sioux City Sue. Sioux City Sue, Wim eh, met een hit van eh, Gene Autry... wat eh, opgenomen is bij Star Sound Records. Er was ook een, een award voor de European Act, zo moet ik het zeggen. The Sons of Neverone Rawhide, Emily Bennett was er, Route 66 en de Black Hills Country Band. Nou, die Black Hills Country Band, zij werden verkozen als act van het jaar. It's no use, Ryan to make me stay. It's no use. there is no other way. as you make me feel that our love is gone. I am tired of being a fool of your game. Black Hills Country Band, die hebben dus een eh, award gekregen als eh, ja, meest favoriete band. Want het gaat er niet over of je de beste bent, maar het gaat er gewoon over of je de meest favoriete bent. Zo hadden ze ook eh, show of festival van het jaar. Dick's Picnic, Ewop Festival, Western Experience, Floralia en Somewhere Between Tour door Savannah. Nou, de Somewhere Between Tour, die hadden de award verdiend voor, voor meest favoriete show van het jaar. Ook een meest favoriete club is er gekozen. Nieuwland in Klaaswaal, Zaanspring in Apeldoorn, Palazzo Grave, het dorpshuis in Oosterhout. En als winnaar kwam uit, uh, uit de bus het Turfschip in Nieuwkoop. Daar worden regelmatig door Greet en Korsanne prachtige avonden georganiseerd. En hier is hij weer, Wim Pols met zijn formatie Galax, The History of Country Music. Die werd gekozen als uh, meest eh, favoriete... Ja, hoe moet ik dat nou noemen? Meest favoriete... I tried so hard, my dear, to show that you're my every dream.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 And so my heart is pained now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrop start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart. You'll never know how much it hurts to see you sad and cry. You know you need want my love, but you're afraid to try. Why do you run and hide from life? To try it just ain't smart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed. I believed that you belonged to me. But now I know that your heart is shackled to some memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why? out hoorde dat ik even in verwarring werd gebracht. Want eh, ik dacht, was dit nou de show van het jaar of het album van het jaar? Nou, de show van het jaar heb ik net al gehad. Dus voordat ik eh, verkeerde informatie had, dacht ik van nou, <laughs> laat me mijn mond maar houden. Nee, dit was eh, het album van het jaar door de formatie Galax met lead vocals van Wim Pauls. Samen met Crossroads, Our Selection of Hits... Eh, Just Life en Bessime Mucho van eh, de Dixie Aces waren zij genomineerd voor een award. Taxi Driver van Wim Pols, die was ook nog een keer eh, genomineerd als, als meest favoriete song van het jaar. Samen met Step in Your Mind van Cash on Delivery, Arendso van Dick van Altena, A Beautiful Memory van Eddie Geerlings, Walk With Me van Ellie Burskins en Absence van nogmaals Dick van Altena. En de Taxi Driver van Wim Pols was daar ook gekozen als meest favoriete. Heb ik er nog een paar te gaan. Hè? Eh, onder andere de zangeres van het jaar komen we straks aan. Band akoestisch, maar band elektrisch. Heel Billy Boogieman, Texas Renegade, Galax, Cajun Delivery en Savannah. Nou, daar met eh, hele hoge punten werd gekozen de formatie Savannah. Ook het Savannah Trio Change of Key, Tekla en Wim, Jacqueline en Wim en Ben en Carmen. Die waren genomineerd als duo van het eh, duo trio van het jaar. En ook daar eh, was het Savannah Trio de grote winnaar. En Joe Brosio, u weet wel, de leadgitarist en soms ook zanger van de formatie uh, Savannah, die heeft ook een award gekregen, maar dan als instrumentalist. En daarin waren nog een keer genomineerd Joost van Est, Wim van der Vlier, Peter Hill en Johan Jansen. Dit is die formatie, Savannah. my bride latere cd's van uh, Savannah. En ik heb laten vertellen dat ze eh, in december weer een nieuwe cd uitbrengen. Dus fans van Savannah, eh, ren naar uw platen favoriete platenzaak en ga kijken voor die... Nou ja, rennen, rennen in december. Ren in december naar uw favoriete platenzaak en ga kijken voor de cd van, van Savannah. Anita en de Bompers was genomineerd samen met Except 2, The Ranch House Favorites en Bluegrass Boogeyman en Four Wheel Drive voor eh, de meest favoriete band akoestisch. En het werd Four Wheel Drive. grote verrassing stond daar ineens op het podium de zangeres van het jaar. Anita Langreis was genomineerd, Sandra Vrijs, Tekla Rutting, Danielle Poot, Jacqueline van der Grient en Ilse de Lange. En tot ieders verrassing stond daar ook op een gegeven moment Ilse de Lange op het podium. Zij kreeg de award voor eh, ja, meest favoriete zangeres van Nederland voor 2008. Eh, 2008 gaat altijd over het jaar daarvoor. Hè? En als, eh, ja, als, als verrassing zal ik maar zeggen, daar werd de grote piano het podium opgereden. En zie daar, Ilse, die zong ook een liedje. De akoestische versie van Miracle. put a lock on this old door. It's been beaten up and used and more. It's been kicked a hundred thousand times, keeping all the memories behind.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 That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home. To find out that no one really lives without giving one as sacred as a song. been used and more. It's been kicked a hundred thousand times. It's keeping all the memories behind. Dick van Altena, hij had ook een aantal nominaties, maar dit jaar nee. Geen één award, maar hij stond wel op het podium samen met de formatie Savannah. En ook hij had een verrassing bij hem, namelijk Hilde Vos. Een dame die door hem ontdekt is in de country scene. En samen hebben ze één nummer gebracht. How's the World Treating You? Let eens op de stem van deze dame, deze Hilde Vos. I've had nothing but sorrow since you said we were through. There's no hope for tomorrow. How's the world treating you? Every sweet thing that mattered has been broken into. have been shattered. How's the world treating you? Got no plans for next Sunday. Got no plans for today. Every day is Blue Monday. Every day Though our pathways have parted. mooie stem deze dame, hè? deze Hilde Vos. Samen met eh, de stem van Dick van Altena. Prachtig geproduceerd. Terug te vinden op de nieuwe cd van eh, Dick van Altena. One Love Ago. Tot zover het eh, korte overzicht van het Poolgala hier in Nederland. In Amerika moet je nog aankomen hoor. Daar is het half oktober zover ik begrepen heb. En daarvan zal ik u beslist ook nog een keer een overzicht uh, geven. Misschien is daar de Nitty Gritty Dirt Band ook wel genomineerd. Real me trouble, never been. Strangers know the best of friends. Well, I could find it easily. I'd assume that it'd find me. I ain't attached to what I got, and I'm sure liking what I see. I follow you to Little Rock. trouble to me. Toss the sound like trouble to me. One day I took her out to lunch. I got up, excused myself, and fell in love with someone else. I ain't attached little rock, but Tulsa sounds like trouble to me. see Wrigley lived in that White House. Down the street where I grew up, Mama used to send me over with things. We struck a friendship up, spent a few long summers out on his old porch swing. Said he was in the war in the Navy. Lost his wife, lost his baby. Broke down and asked him one time, How you keep from going crazy? He said, I see my wife and son in just a little while. I asked him what he meant. He looked at me and smiled said I raised my hand.